Het heeft te maken met de beelden en verhalen uit Butsja bij Kiev, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Wat hier gebeurde liet de wereld ontzet achter. De lijken op straat zijn inmiddels weggehaald, maar de verhalen die blijven. De verhalen over de volstrekte willekeur. De willekeur waarmee random mensen werden neergeschoten op straat. Naast de VS kondigde ook de EU extra straffen aan tegen Rusland. Bij een crematie in Etten in Gelderland heeft de deur van de oven korte tijd opengestaan. Dat kwam door een storing in het invoersysteem. Er kwam zoveel rookvrij dat de brandweer werd gebeld en de crematie werd uitgesteld. De schade aan de oven valt mee, zegt de directeur van het crematorium. Hij weet niet wat er precies mis is gegaan. Het OM vervolgt een agent die vorig jaar in Scheveningen een man met een bel neerschoot. Het OM is er niet van overtuigd dat de agent uit noodweer handelde, zoals hij zelf zegt. De agent schoot de man in de borst, nadat hij met een bel twee mensen had verwond. Dat deed hij naar eigen zeggen om een collega te beschermen, maar het OM twijfelt dus aan dat verhaal. Een lekker voetbal, blikjes, lege drankflessen. Dat visten mensen in Meppel vandaag uit de bosjes... bij een schoonmaakactie waar 1400 mensen aan meededen. En lekker woke, iedereen kon meedoen met een app, vertelt de organisator. Ze hebben handschoenen, ze hebben vuilniszakken, maar ook die app... want daar draait het uit om. Dan krijgen we in beeld welk afval uh, ja, ze vinden. Daar maken ze een foto van. En als ze het hebben opgeruimd, maken ze weer een foto. En als dat wordt goedgekeurd, dan krijgen ze ongeveer 10 cent per opgeruimd eh, stuk eh, afval. En dat kunnen ze besteden aan een goed doel. De Rubbish app is in Meppel de komende weken nog te gebruiken tot de pot met geld leeg is. Het weer vanavond en vannacht wat vaker droog, maar morgen weer volop regen, dan een graad of 12.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 Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi.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 We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei door mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Alle allerliefste sta ik op en ben ik weg. Doe ik alles op de pof, van met alle respect. Ik kan niet niemand en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant leek zo jij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?